Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Oekraïense oud-premier Timoshenko houdt morgen op met haar hongerstaking in de gevangenis, heeft haar dochter gezegd. Een Duitse arts zal Timoshenko begeleiden bij het langzaam weer gaan eten in een ziekenhuis in Kharkov. Ze heeft ernstige rugklachten, maar wilde eerder niet naar een ziekenhuis omdat ze bang is dat ze daar zou worden vergiftigd. Nu er Duitse artsen zijn die haar begeleiden, wil ze zich toch in het ziekenhuis laten behandelen. Een Joodse organisatie gaat rechtszaken aanspannen tegen herdenkingscomité's die op 4 mei Duitse militairen herdenken. Het is de organisatie Federatief Joods Nederland die vorige week via de rechter voorkwam dat Duitse militairen werden herdacht in Vorden. De belangenorganisatie gaat nu de programma's van alle dodenherdenkingen in Nederland verzamelen. Als een herdenking niet wordt aangepast, dan spant de Joodse organisatie een rechtszaak aan. Een bestuurslid denkt dat hij ook de andere zaken zal winnen, omdat de uitspraak in de zaak Vorden volgens hem erg duidelijk is. Patiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving stoppen met hun behandeling omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen of niet willen betalen, zegt Forensisch Psychiatrische Polykliniek De Waag in Utrecht. Daar zijn in de eerste drie maanden van het jaar 16 mensen gestopt. De polykliniek is bang voor meer verkrachtingen en huiselijk geweld. Sinds 1 januari geldt voor nieuwe patiënten of mensen die een behandeling willen verlengen een eigen bijdrage van 200 euro. Het Stedelijk Museum moet waarschijnlijk flink bezuinigen. De Amsterdamse Kunstraad heeft de gemeente geadviseerd om bijna 2 miljoen minder subsidie te geven. En de gemeente neemt dat waarschijnlijk over. Daardoor krijgt het Stedelijk volgend jaar ruim 10,5 miljoen, terwijl er om 15,5 was gevraagd. Het weer, buien, vannacht langzaam droger, morgen veel bewolking en opnieuw buien. Verder bijna geen zon en maximaal 20 graden. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor vast op de A10 Zuid richting Den Haag tussen Duivendrecht en knooppunt De Nieuwe Meer 6 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 4. De andere kant op tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel 6.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 Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. I'm a hoodlum, baby, and you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one to you day.